Jeroen van Kan met het NOS De VS geeft nog eens 150 miljoen dollar uit aan wapens, uitrustingen en voorraden voor Oekraïne. Dat schrijft Amerikaanse minister Blinken van Buitenlandse Zaken op Twitter. In totaal komt de Amerikaanse steun voor Oekraïne daarmee uit op bijna 4 miljard dollar. Het effect van die steun is groot geweest, zegt Blinken. Die heeft ertoe bijgedragen dat de Oekraïne erin slaagde Kiev te verdedigen... en te voorkomen dat Poetin zijn oorlogsdoelen haalde. Oekraïne probeert soldaten die zich hebben verschanst in de Azovstal-fabriek in de stad Mariupol via diplomatieke weg te redden. In een videoboodschap zei president Zelensky dat daar invloedrijke staten en tussenpersonen bij betrokken zijn. Wie die daarmee bedoelt is niet duidelijk. Hij vertelt ook niet om welke landen het gaat. Tot nu toe zijn uit de belegerde fabriek alleen burgers geëvacueerd. Oekraïne zegt dat de evacuatiepoging komende ochtend wordt hervat. De Italiaanse regering heeft de opdracht gegeven tot het in beslag nemen van een jacht dat mogelijk van president Poetin is. Het gaat om het schip de Shirazade, dat een waarde zou hebben van 664 miljoen euro. Het ligt op dit moment in de haven van Marina da Carrara, maar er waren aanwijzingen dat de bemanning van plan was om te vertrekken. Het dodental van de explosie in een hotel in de Cubaanse hoofdstad Havana is gestegen tot 22. Er raakten 40 mensen gewond, ook worden nog zeker 13 mensen vermist. Reddingswerkers zoeken onder het puin naar slachtoffers. Het luxe hotel is grotendeels verwoest door de explosie. Op sommige plekken is de gevel weggeslagen. Uit een eerste onderzoek blijkt dat een gaslek de oorzaak is van de explosie. De partij Sinn Féin stevend in Noord-Ierland af op een verkiezingszegen. De partij, die voor de hereniging is met Ierland... heeft na de eerste telronde de meeste stemmen gekregen, meldt de BBC. Met 29% van de stemmen staat Sinn Féin ruim voor...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 Why you playing with my head? I feel like what we have is a good thing, but it's harder to remember the feeling when you're leaving me on red. Now most of the time I do better alone, but when we're together I feel like I'm home.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 I miss you so. here waiting, no longer debating. Tired of sitting and hating and making these excuses for why you're not around and feeling so useless. It seems one thing has been true all along. You don't really know what you got till it's gone.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 Introduced me to them, saying that you'd marry me. Then you'd look me in the eye and say it's just a joke. Then you'd kiss me and I smiled. Did you even know? When you'd say that kind of thing, I'd be excited. Got me hoping maybe one day you would meet it. Always thought I'd only make a fool of someone else. Now you've only gone and made me make one of myself. just how you spoke to me. Cause when we fight, you give me space and I communicate. And for a while, I thought that's what I should appreciate. Maybe I was holding on to what I thought you were. But when you think too hard, eventually it starts to hurt. The version of you in my head now I know wasn't true. Young people fall for the wrong people. Guess my one was you. I was getting any flight so we could make it work You'd ignore me, could've told me you were seeing her Kinda hate myself for justifying your mistakes Took a minute but I had to learn the hard way Who are you to tell me I can't be heartbroken?